Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Japanse stad Hiroshima wordt herdacht dat de stad 70 jaar geleden werd getroffen door een Amerikaanse atoombom. Drie kwartier geleden hielden duizenden mensen een minuut stilte op het moment dat de bom viel. In 1945 gooiden de Amerikanen een atoombom op Hiroshima om Japan te dwingen tot overgave. Na een tweede atoombom op 9 augustus op Nagasaki maakte keizer Hirohito bekend dat Japan zich overgaf. De bombardementen kosten naar schatting 200.000 mensen direct het leven. Nog eens tienduizenden mensen stierven in de loop der tijd aan de straling die ze hadden opgelopen. In Beekbergen heeft een verwarde vrouw urenlang hoog in een elektriciteitsmast gezeten. Ze klomde gisteravond om 9 uur in. De mast staat bij een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke handicap. De stroom werd van de mast gehaald en de politie en de brandweer wisten haar vannacht om 1 uur met een hoogwerker naar veilig naar beneden te krijgen. Een internationale groep cybercriminelen heeft de afgelopen jaren voor tenminste 100 miljoen dollar aan banktegoeden gestolen. Dat zeggen Nederlandse onderzoekers van Fox IT. Het bedrijf deed onderzoek in samenwerking met onder meer de FBI. De criminelen installeerden bij bedrijven een computervirus en haalden zo geld van de bankrekening. De reddingsoperatie op de Middellandse Zee voor de slachtoffers van een gekapseist schip is gestaakt toen het donker werd. Overdag wordt er verder gezocht. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden is erg klein. De vluchtelingenboot kapseisde gisteren voor de kust van Libië met aan boord vermoedelijk zo'n 600 vluchtelingen. Het schip kwam in problemen toen de opvarenden naar één kant gingen om reddingsboten te kunnen zien. Er zijn 25 lichamen uit het water gehaald en 400 mensen gered. Die worden naar Sicilië gebracht. Het weer vannacht opklaringen, overdag zon en sluierwolken en in het binnenland tropisch warm 30 tot 32 graden. Later op de dag in het zuidoosten kans op onweer.